Jeroen van Kamp met het zijn Journaal. Rond deze tijd moeten de vrachtwagenchauffeurs en andere tegenstanders van de coronamaatregelen... die in Canada een grensovergang met de VS bezet houden, hun blokkade opheffen. Dat heeft de rechter bepaald. Eerder werd in de Canadese provincie Ontario al de noodtoestand uitgeroepen... om een eind te maken aan de dagenlang durende blokkade. De autoriteiten dreigen met hoge boetes, celstraffen en het intrekken van rijbewijzen. De blokkade leidt vooral in de auto-industrie tot problemen... omdat de aanvoer van onderdelen stokt. De Russische president Poetin en zijn Amerikaanse collega Biden overleggen morgen telefonisch over de opgelopen spanningen rond Oekraïne. De nationaal veiligheidsadviseur van de VS, Jake Sullivan, zei eerder vandaag dat de invasie van Rusland nu elk moment kan beginnen als Poetin daarvoor kiest. Maar hij kwam niet met bewijzen. De VS hield eerder rekening met een inval na de winterspelen in Peking, maar ziet een offensief voor die tijd nu ook als optie. Moskou noemt het nepnieuws. De VS stuurt nog eens 3000 militairen naar Polen. De sluiting van de kinderhartcentra in Leiden en Groningen gaat voorlopig niet door. Minister Kuipers laat het plan opnieuw beoordelen. Het voornemen was om de zorg in Rotterdam en Utrecht te concentreren... en de centra in Leiden en Groningen te sluiten. De politiek en betrokken bestuurders zeggen dat het leidt tot de beste gespecialiseerde behandelingen. Kuipers wil de keuze voor sluiting heroverwegen als daar inhoudelijke redenen voor zijn. Fotograaf Bart Maat heeft de zilveren camera gewonnen... voor een foto die hij vorig jaar nam van D66-minister Ollongren... met erop de beruchte woorden functie elders over het Kamerlid Pieter Omtzigt omdat haar papieren niet goed waren afgeschermd... viel op de foto duidelijk te lezen dat bij verkennende coalitiebesprekingen... onder meer over mogelijke andere functie voor de kritische CDA was gesproken. Daardoor ontstond zoveel ophef dat het formatieproces flinke vertraging opliep. Het weer, het is vrij droog en helder. Daardoor koelt het snel af en gaat het vannacht op veel plaatsen een beetje vriezen.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 Koop je nieuwe Nike's, exclusieve Nike's. Zoveel vissen in de zee. Maar die zwemmen allemaal met de mijn liefde gaat is, is voor jou Ik neem jou niet van Zandvoort, op 106.9 CFFM so hard Got to find a reason.